Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het is zo goed als zeker dat het homohuwelijk in Ierland er komt. De uitslag van het referendum dat het land hield over het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht zou vanmiddag al komen, maar de definitieve uitslag laat nog op zich wachten. Op dit moment zijn de stemmen van 39 van de 43 districten geteld. Daaruit blijkt dat ruim 60% voor het homohuwelijk is en bijna 38% tegen. De opkomst ligt rond de 60% en dat is volgens ingewijden hoog te noemen. In Cleveland, Ohio gaat een politieman vrij uit na het doodschieten van twee ongewapende verdachten. Een rechtbankjury oordeelde dat de politieman niet verkeerd heeft gehandeld. In november 2012 sprong hij op de motorkap van een auto waarin een zwarte man en vrouw zaten. De agent schoot 15 keer door de voorruit. Er werd met spanning naar het oordeel van de jury uitgekeken omdat er de laatste tijd in de VS meer geruchtmakende zaken zijn waarin blanke agenten worden beschuldigd van racisme of ten onrechte schieten op ongewapende zwarten. In het zuiden van Duitsland zijn de lichamen gevonden van vijf mannen die afgelopen nacht zijn omgekomen bij een brand in een pension. Ze werden gevonden op de zolderverdieping. Eén man of vrouw wordt nog vermist. Er waren 47 werknemers van een Beiers bedrijf in het pension voor een bedrijfsuitje toen de brand uitbrak. Zeven mensen raakten gewond, van wie er vijf slecht aan toe zijn. Het vuur was pas aan het begin van de middag onder controle. Rotterdam staat tien dagen lang in het teken van opera tijdens de jubileumeditie van de Operadagen. Het is de tiende keer dat het evenement wordt georganiseerd. De stad zelf vormt het podium, van het stationsplein tot huiskamers, tot het dak van een warenhuis. De voorstellingen zijn overal te vinden. Rotterdam heeft geen eigen operahuis. Volgens de artistiek leider van het festival is dat ook niet nodig. De stad heeft meer aan het investeren in talent dan in bakstenen, vindt hij. Het weer, het is op de meeste plaatsen zonnig. Temperaturen variëren van 13 graden op de Wadden tot 19 in Zuid-Limburg. Vannacht wordt het koud, maar morgen is het vrij zonnig en wordt het 17 tot 20 graden.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 Ik ga hem voor je presenteren. Deze week hebben we 14 stijgers, 9 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Drie nieuwe binnenkomers betekent ook dat dus eh, drie mensen de lijst deze week helaas niet gehaald hebben. Christine en de Queens, na zeven weken zijn ze helaas uit de lijst verdwenen. Stella Sue met haar, eh, eigenlijk haar eerste single Alone na 6 weken. En Emma Louise met Jungle na 16 weken. Hebben ze plaats moeten maken voor drie nieuwe. Lena is dat, Dotan die eh, de hele tijd eh, zeg maar op 40 plus zat te hangen. En nou eindelijk een beetje door is gebroken. Skrillex en Diplo, die zitten er ook bij deze week. Waar ze staan, dat hoor je zo direct natuurlijk snelste stijger deze week is eh, Robin Schulz samen met Aalsi eh, Met Headlight. Zes plaatsen gestegen. Maar er is nog een snelste stijger, dat is Klingande met Reeve After Restart the Game. Ook zes plaatsen gestegen. Snelste daler deze week. Maar liefst 12 plaatsen gedaald. Heb ik het over Avicii met The Knights. Die is naar eh, plaats nummer 18 ehm, gegaan in de 17e week. Wil je nou weten hoe de top 3 eruit ziet? Blijf dan gewoon luisteren. Rond de klok van kwart voor vijf zal ik uh, nummer 3 gaan instarten. Maar hoe zag de top 3 van vorige week eruit? Weet je dat nog? Nou, weet je het niet meer? Hier komt hij. Nummer 3. Op 3 vorige week dus Carly Rae Jepsen, Major Lazer, TJ Snake en Meu. Op 2 en 1 was voor Wiz lieve met Charlie Pat. En deze week beginnen we met een nummer 39, Kenny B. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour.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 En ik moet zeggen, het is wel een van de meest gecoverde nummers ondertussen. De meeste parodieën zijn er wel opgemaakt. noem ze maar op, praat Amsterdams met me en ga zo maar door. Maar dit is dus de origineel Parijs van Kenny B op 39. jaar als je zo naar eh, dit nummer luistert. Britney Spears samen met eh, Iggy Azalea. Pretty Girl op 36 deze week. Kijk zo aan de, onderaan de, aan de onderkant van de lijst. Dan zie je alleen maar rode en dit is dan de eerste gele. En dat betekent dat deze is blijven zitten. The Euro Breakdown. De eerste nieuwe binnenkomen, ook de eerste groenen. Daartussen nog wel een stijger. Nou ja, stijger kan je niet noemen, want ehm, hij stond nog niet eerder in de top 40. Die is in handen van eh, Lena. Hoe is Lena, zou je denken? Lena Meijer Landroet. Haar naam eh, verklapt het al. Eh, ze komt uit Duitsland. En ze heeft dit nummer Traffic Lights geschreven voor haar vierde studioalbum Crystal Sky, wat uh, dit jaar uitkomt. Het nummer is geschreven samen met Haley Aitken, Alexander James en Harry Sommerdam. En het was ja, het eerste singeltje die gaat uitkomen van haar nieuwe album dus. Hij is op 1 mei 2015 eh, uitgekomen, dit nummer. En als we kijken naar de hitlijsten zo om ons heen... doet hij het in België absoluut nog niet goed... want daar staat hij nog op 99. Eh, maar in Duitsland eh, gaat hij kruipen naar de top 10 toe. En dat verdient ze ook wel met dit nummer... Lena nieuw binnengekomen dus op uh, eh, 35 met haar single.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 Dirty talk, dirty thing. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her wanna ride out, and she said yes. We didn't go to church, but I got blessed. to the front of the car. You know me, I'm off in the cut. Always like a squirrel, looking for a nut. This is up for show, I'm not talking about luck. I'm not talking about love, I'm talking about lust. Now let's get loose, have some fun. Forget about bills in the first of the month. It's my night, your night, our night. Let's turn it up. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it deze week Lena met Traffic Light. Acht weken staat dit nummer al in de lijst. Dan heb ik natuurlijk over uh, Pitbull samen met de eh, Neo, Time of Our Lives. En die vinden we dan op de 34ste plek. Tijd voor de nieuwe tweede binnenkomer. En die heeft eigenlijk bijna geen introductie meer nodig. Het is een Nederlander. Geboren in 1986 om precies te zijn. En in het voorjaar van 2010 verscheen toen eh, zijn debuutalbum uh, En op dat album staat dan ook uh, dat, later, dat een jaar later een bescheiden hit wordt in de Nederlandse top 40 en 29 plaats maar bereikte. Where We Belong and Tell a Lie bereikt dit jaar net niet de top 40 zelf, maar wel de tipperaden. Nou ja, ik heb het natuurlijk over Dotan. 2012 stond hij in het eh, voorprogramma bijvoorbeeld van eh, Gavin DeGraw en Sinead Hunter En hij werkte toen de tijd ondertussen aan zijn eh, tweede album met Seven Layers. Dat eind januari 2014 verscheen. We kennen de nummers wel vol en uh, home ervan. We zijn beide afkomstig van dat album. En die worden dan echt goede hits. Nummer 1 hits om precies te zijn. Maar in 2015 brengt hij dan weer een nieuwe single uit eh, van hetzelfde album Seven Layers. En dat is Hungry, dat wordt zijn eh, vierde top 40 hit in Nederland. Maar in Europa, ja, duurde het even een tijdje. Ik eh, zat het nummer goed in de gaten te houden bij de diverse landen. Maar iedere keer maar onderaan in de lijsten, ergens op 40, 30 en dat soort dingen. Maar ik denk door het, ja, het afscheid van het treintje met het Songfestival hè, in de halve finale meteen... En dat dan eh, dood eh, goed naar voren is geschoven van... Eh, die moet maar volgend jaar naar het Songfestival gaan. Dat die in de rest van Europa toch meer gedraaid is. Waardoor die nu deze week binnen is gekomen in de lijst in de top 40 van Europa. En dan maar liefst op plaats 32. Dan heb ik over nummer Hungry van Dotan.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 inderdaad eh, dat het niet zou misstaan op het Your eh, Eurovision eh, Song Contest, dat een mooi heet. Dan. Deze week nieuw binnengekomen dus op nummer 32 met Hungry. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En straks schakelen over naar Studio 100. Maar zonder zit, althans hoop ik dat hij er zit... voor een kleine resume welke nummers we hebben gehad. Maar dit is eerst nummer 31, David Guetta. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Uh, best believe that when you need that, I'll provide that.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 Make sure that he's getting his share. Make sure. David Guetta dus op 31. Eh, hij doet het niet alleen zoals je hoort. Hij doet het samen met Minars Minaj en Afrojack. Met zijn single eh, Hey Mama. En wij eh, gaan even overschakelen naar... Nee, we gaan niet overschakelen. Ik denk we gaan overschakelen naar Sander, maar dat wordt een beetje lastig, want die is er vandaag niet. Je hebt hem ook nog niet gehoord het afgelopen half uur. Helaas zit hij nog op school, maar dat moet ook wel eens gebeuren. Ik neem even de laatste, de onderste 10 nummers met je door. Want op 40 vinden we daar eh, Charlie XTX met Break the Rule. Eén plaatsje gezakt in de 17e week dat ze erin staan. Op nummer 39 Kenny B met uh, Parijs. 27 weken staat hij alweer in de lijst. Dit deze week op 38 vier plaatsen gezakt. En dan heb ik het over Mark Ronson samen met Bruno Mars met Uptown Funk. De 37e plek is voor uh, eh, Only met Cheerleader. 27 week, 21 eh, weken in de lijst. Britney Spears, Iggy Azalea en eh, met de nummer Pretty Girls blijven zitten deze week op 36. Vorige week nieuw binnengekomen, ook op 36 dus. Nieuw binnengekomen deze week was Lena met Traffic Lights op 35. 34 is in handen van Pitbull en Neo, Time of Our Lives. 33 in handen van Felix Shaw samen met eh, Jasmine Thompson. Ain't Nobody. Ook twee plaatsen gezakt. Op 32 vinden we de tweede nieuwe binnenkomer. Dat is Dotan met Hungry. En je hoorde hem net op 31, de tweede week dat ze erin staan. David Guetta samen met eh, Nicki Minaj en Everjack met Hey Mama. En 30 is in de handen van de 1 na snelste daler, eh, kan ik wel zeggen.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 Eh, en dat is een nieuwe binnenkomer deze week. Ik eh, heb vaak, eh, als ik dan zeg maar het nieuws een beetje met je doornemen. Nieuws van de artiesten. dan heb ik altijd, wat er, is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Nou, wat de fuck is er dit keer met Justin Bieber aan de hand? Hij heeft weer een nummer gemaakt. Ja, <laughs> je zou het bijna niet zeggen. Dat doet hij ook nog wel eens uh, tussendoor. Komt niet meer veel voor. Maar eh, gelukkig nog eh, wel eens. En hij heeft het niet alleen gedaan. Hij hoort er een beetje bij. Want Skrillex en Diplo die hebben het eh, voornamelijk gemaakt. Sonny John Moore... Uh, eh, Sonny John Moore kwam in 2004 in contact met de band eh, From First to Last als een gitarist. Maar snel werd hij gepromoveerd tot leadzanger van die band. En in 2006 besloot hij verder te gaan, maar dan solo. En dat was niet meteen een succes. In 2009 verscheen zijn eerste EP Gypsy Hook. En ondertussen had hij zich al een aantal malen zijn naam eh, Strillex aangemeten. En vrij snel daarna verschijnt zijn eerste Strillex mini-album. Eh, My Name is Strillex heet hij dan ook. En dat was dus wel een succes. Het eh, bracht hem op festivals zoals Tomorrowland en Lowlands. En in 2014 brengt hij het album Recess uit. En ondertussen werkt hij samen met Diplo ehm, ook aan het Jake U project. En dat resulteerde in een compleet album waarvan Take You There eh, de eerste release was. In 2015 verschijnt dan ook de samenwerking met, jawel, de enige echte Justin Bieber. En die single heet Where Are You Now? En die is dus nieuw binnengekomen deze week op de 29e plek. Skrillex, Diplo en Justin Bieber. just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone, and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere broke down, I didn't leave you. I was by your side, so where are you now that I need you? Where are you now? het nieuws eh, van de sterren, wat er allemaal eh, gebeurd is. maar eerst gaan we luisteren naar nummer 28, Zara Larsen, Uncover. We are keep myself dry, but did I ask too much? If I could do it again, would you believe what I said? That I still wonder. tweetal samenwerkingen met uh, Jess Glint hebben gedaan. Hebben ze nou single zelf uitgebracht. Clean Bandit met Stronger, die vinden we deze week op de 24e plek. Vorige week nog eh, op de 29e plek. Toen was hij nieuw binnengekomen, dus twee weken pas in de lijst. Clean Bandit met Stronger op de 24. Op 21 dan. Bob Sinclair, Dan Talman vinden we daar met de single Feel the Vibe. Running wild in a daze, trying to get your dream before it fades. So obsessed, I take my time, can't stop me moving, just watch me ride.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 De oude Bob Sinclair sound. Maar duidelijk de nieuwe invloeden van Don Telman. Op 21 zit dit Feel Bob Sinclair en Don Telman. Nummer 20 dan Kygo. I'll turn the lights back on now. Watching, watching. As the credits all roll down.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 At least we saw the show. Zes plaatsen maar liefst gestegen deze week. Ik vind het knap, ik doe het er niet na. We schakelen weer over naar uh, studio 6000 waar uh, Sander zit. Oh nee, Sander zit er nog steeds niet. Zit nog steeds op school, kan ik niks doen. Ik ben zo gewend dat ik naar hem toe ga. Even een kleine resume. Welke plaatsen we ondertussen hebben gehad? 30 vonden we Ariana Grande met eh, One Last Time. 29 was nieuw binnengekomen Skrillex samen met Diplo. En eh, ja, sorry, het spijt me. Ook Justin Bieber, Where Are You Now? Zara Larsen dan op 28 met Uncover. Op 27 is blijven zitten deze week. Rihanna Kanye West samen met Paul McCartney met four five Seconds. Op 26 vinden we Years and Years met King. 25 is ook blijven zitten. De hoogste positie ooit voor hun was de nummer 1. En dan heb ik het over Echo Smith met Cool Kids. 24 dan de Clean Bandit met A Stronger. De tweede week dat ze in de lijst staan. Nummer 12 is ook blijven zitten. Zet samen met Selena Gomez I Want You To Know. 22, 12, 12 weken, 23. Moet wel goed zeggen. 22 dan Sia samen met The Weeknd en Diplo Elastic Heart. Bob Sinclair featuring Don Salmon. Build the Vibe vinden we op de 21ste plek. De 20e plek is eh, voor Kygo. Samen met Parson James met Stole Show. 19 ga ik ook nog verklappen. Is eh, Fifth Harmony. Eh, samen met Kidding met Worth It.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 Nu al, denk je? Ja, nu al. Ik moet toch even met die Justin Bieber eh, aan, de hand, eh, aan de gang. Want eh, wat de fuck is er met Justin Bieber aan de hand? Hij heeft een single gemaakt. Daar zijn we nu achter gekomen. Oké. Maar ja, verwende kleine jochies, dan krijg je dat. Want Justin Bieber heeft zoveel onderbroeken. <laughs> Ja, het gaat echt over onderbroeken... dat hij ze gewoon na één keer gebruik gewoon weggooit. De, dat vertelde hij in de Late Night Show. En daarmee realiseerde hij zich eh, vast niet dat dit nieuws is voor de believers, zoals de fans heten... die ongetwijfeld een eh, stuk geïnteresseerder zijn in het afval eh, van deze Canadese zanger. Ik krijg zoveel boxers van Calvin Klein dozen vol. Zo vertelt hij over de reclamecampagne die hij deed met het kledingmerk. En dus draag ik ze nooit een tweede keer. Nou, ik zou dat wel ideaal vinden. Het scheelt mijn hoop wassen. Wasmachine zit af en toe helemaal van... Nou ja, maakt niet uit. Eh, Paul McCartney die eh, werkt de laatste tijd samen met eh, veel andere artiesten. En zo is nu ook Lady Gaga aan de beurt. die, bestemming, die samenwerking is bestemd voor de film High in the Clouds. De film is gebaseerd op het kinderboek uit 2005. En McCartney heeft voor de soundtrack bij de film een stuk of zeven nummers geschreven. En een van die nummers is een samenwerking met Lady Gaga dan. De zangeres uh, plaatste een tijdje geleden foto's op Instagram... en daarop Paul McCartney onder andere. Altijd geweldig om met mijn maatje samen te werken. Die tekst stond erbij. Ik vergeet het eh, moment niet dat hij vorig jaar beelde om samen te werken. En ik dacht dat het een grap was. Al dus Lady Gaga op Instagram. De film High in the Clouds eh, is geregisseerd door Cody Cameron... die ook meehielp bij, de, eh, bij het film Het regent ballen. 2. Echt waar, ja, echt waar. Ik kan er ook niks aan doen. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dan gaan we door met de nummer 18 van deze week. Vorige week eh, stond hij nog op een zesde plek. En dan eh, heb ik het over Avicii met The Nights. En daarmee maakte meteen de snelste daler van deze week. Once year, When face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say. When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, it out, carve your name into those shining stars. He said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, you wild heart will live for younger days.